Ik denk zo vaak terug aan al die jaren. Die goede oude tijd vergeet ik niet. Als kind dacht ik toen niet aan de gevaren die men nu elke Waarom zeg ik steeds weer, mooi was die oude tijd. Die goede oude tijd, die komt niet meer. Die komt, die komt niet meer. dat kleine huisje waar mijn wiegje stond. We maakten met elkaar heel vaak een praatje, ik denk nog vaak aan mij. oude tijd. Die goede oude tijd, die komt niet meer. Die komt, die komt niet meer. Mooi was die oude tijd, die goede oude tijd, die komt niet meer. Die komt, die komt niet meer.